Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna driekwart van de winkels was vandaag eindelijk weer open. Niet helemaal zoals vanouds natuurlijk, maar alleen voor click en collect. Dat wil zeggen dat je alleen bestellingen kon afhalen die je van tevoren online had geplaatst of had doorgebeld. Deze winkelier in Dordrecht had eindelijk weer eens een reden om de wekker te zetten. Hij had best wat werk te doen. Ik heb al eh, voor vandaag wel wat, eh, wat bestenkjes klaarstaan. Ja, en ik, eh, ja, ja, en ik ben alweer wat aan het inpakken voor, voor later vandaag. Die worden opgehaald. ik had net een mailtje binnen van een klant die dat nodig heeft voor een verjaardag. Dus dat komt helemaal goed vandaag, hoop ik. Eindelijk weer goed nieuws, hè? Eindelijk goed nieuws, ja. ja. Veel collega's waren het daar dus mee eens. Volgens de winkeliersbranche was bijna driekwart vandaag open. 6% is het wel van plan, maar wacht nog even. En ook in Duitsland wordt de lockdown verlengd. Eigenlijk zou die dit weekend aflopen, maar bondskanselier Merkel heeft hem verlengd tot 7 maart. Kappers in Duitsland mogen wel iets eerder open op 1 maart, net als nagelstudio's, schoonheidssalons en tattoo shops. En medicijnfabrikant AstraZeneca wil gaan samenwerken met een concurrent uit Duitsland. Op die manier zouden er dit jaar nog meer coronavaccins kunnen worden gemaakt. Als het goed gaat willen ze samen ook investeren in nieuwe fabrieken. Daar kunnen dan elke maand tientallen miljoenen doses van de band rollen een Nederlandse basketballer in Schotland zegt dat hij is weggepest door zijn racistische buren. Julius speelt bij een ploeg in Glasgow en kreeg daar van zijn nieuwe club een appartement samen met twee teamgenoten. Maar al snel begon de ellende. Ja, onze banden werden lek gestoken en ruiten werden ingeslagen. Ehm, de politie werd elke week gebeld en ja, we werden soms s'nachts uit bed gehaald door de politie. En de buren die, ja, die kwamen met klachten naar onze club en onze sponsoren. Ehm, dat die black bastards Ehm, ja, eruit gegooid moesten worden. De club heeft meteen voor de jongens een ander appartement geregeld. De politie in Schotland onderzoekt de zaak nog. En het weer nog. Vanavond op sommige plekken wolken en wat sneeuw. Later klaart het overal op. En vannacht kan het ook weer flink koud worden tot min 15. Morgen opnieuw zon. Het wordt dan max min 3 tot 0 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 doordat er een te hoge vrachtwagen voor de Zeeburger Tunnel staat richting het noorden.